Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Vakbond Ab verantwoordt dat minister Spies af wil van het akkoord over 2% loonsverhoging voor ambtenaren. Het akkoord werd twee weken geleden bereikt, maar Spies pleit nu voor de nullijn. Volgens Abfacabo FNV ligt het pas bereikte akkoord nu ter goedkeuring bij de leden. Openbreken zou zeer onverstandig zijn, zei vakbondsonderhandelaar De Haas. Hij deed een oproep aan de gemeente om het gesloten akkoord niet te herzien. Ook politiebond ACP wil vasthouden aan de afspraken. De politie eist voor loonsverhoging en de acties gaan door, zegt de ACP. Minister opstelte van Veiligheid en Justitie wil bij de verkiezingen niet op de kieslijst van de VVD staan. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Bij vorige verkiezingen ontbrak de VVD prominent ook op de lijst. Ik heb mijn hele leven niet op de lijst gewild. Dat vind ik niet voor de hand liggen, zegt hij. Opstelte vindt dat er genoeg andere stemmetrekkers op de VVD-lijst staan. De minister haalt ook uit naar de PVV. Die zal volgens hem worden afgestraft voor de val van het kabinet. In een reactie op Twitter noemt Geert Wilders Opstelte een ongeloofwaardige opportunist. In Den Haag wordt vanmiddag een van de twee overvallers op de Haagse juwelier Ruud Stratman voorgeleid. Het is Zia Borokcu, die begin deze week in de Schilderswijk werd opgepakt. De rechtercommissaris moet bepalen of er voldoende reden is om de verdachte nog twee weken langer vast te houden. De tweede dader, die naar Georgië was gevlucht, heeft voor de Georgische televisie een bekentenis afgelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer die wordt uitgeleverd aan Nederland. De omgekomen Haagse juwelier wordt vandaag gecremeerd. Er worden veel mensen verwacht. Het weer bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. In het zuidoosten ook wat zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden enige tijd regen. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A10 ringen Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Geuzenvelden en Knopend de Nieuwe Meer door een ongeluk 2 kilometer en twee rijstroken dicht.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 to go Have no place to go Darling, have no place to go Have no place to go Goodbye, baby Yes, I'm going ah, Yes, I'm going Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go.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 Can I leave yeah, with you? ladies? I don't know what I'm Show thinking about. Really with you. Sing it one more God. time. It feels like something's heating up. Can I leave with you? ladies? I don't know what I'm thinking about.